minder treinen. Vooral voor reizigers in de Randstad betekent dit ieder half uur een trein in plaats van ieder kwartier. NS en ProRail hopen dat er door het lagere aantal treinen minder files ontstaan op het spoor. De man die vannacht in Amsterdam werd doodgeschoten is een 37-jarige Ghanese. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij zich bezighield met zware criminaliteit. De man werd onder vuur genomen met een automatisch wapen. Hij overleed op straat. Het bestuur van Pegida is meer dan gehalveerd. Twee bestuursleden, onder wie woordvoerder Oertel, zijn opgestapt vanwege aanhoudende bedreigingen en imagoschade. Maar volgens Duitse media is de werkelijke reden aanhoudende ruzie binnen het bestuur. De aanhangers van Pegida vinden dat Duitsland geïslamiseerd wordt. Ze gaan iedere maandag in Dresden de straat op om te demonstreren. Het treinverkeer rond Leiden heeft vanochtend urenlang stilgelegen wegens een misverstand. Op station Leiden Centraal werd alarm geslagen naar de vondst van een vuilniszak die aan een paal hing. Daarop werd het hele station ontruimd. Later bleek in de zak een camera te zitten van een reclamebureau. Uitgezocht wordt nu wie aan het reclamebureau toestemming heeft gegeven om de camera daarop te hangen. Ook oud-voetballer Luis Figo heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van FIFA. De Portugees gaat de strijd aan met onder andere de huidige voorzitter Sepp Blatter en Michael van Praag. Tegen CNN zei Figo dat hij om voetbal geeft en dat het imago dat de FIFA de afgelopen jaren heeft gekregen hem niet bevalt. De 42-jarige Figo is de vijfde uitdager van Blatter. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land en daarbij waait het flink. Vanavond koelt het af en kan het gaan sneeuwen. Morgen ook winterse buien en het wordt dan een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn nog eh, de langste files in de Randstad. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat tussen sint michels gestel en Waardenburg 10 kilometer door een ongeluk met een motorrijder. De rechterrijstrook is dicht. En vanuit Utrecht naar Den Bosch is het ook langzaam rijden. Onder andere tussen Culemborg en Geldermalsen 5 kilometer. A12 naar Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 5. En op de parallelbaan van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat er bij Kralingen nog 5 kilometer.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 zoals ze vaak met drie hits, dan wel recente hits uit de Amerikaanse country charts. We zijn er nog steeds blij mee en Raylan zong erover God Made Girls. Sam Hunt neemt er de tijd voor. Take Your Time en Blake Shelton voelt zich alleen vanavond.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 And the way it was, are you thinking about it now? Because I could be there in five. One more, one last time. Verder in de tuur aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week Like a Rock van Bob Seger en natuurlijk ook een Nederlands blok.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 Nothing to Win, Nothing to Lose is een nostalgische verzameling van songs gewijd aan oude vrienden en lang verloren kameraden. Ze combineren fijn bewerkte teksten en stemmig gespeelde gitaren met daarnaast de klanken van mandoline, keyboards en percussie. go to Rome. Well, on the day of the dead, they all come back, you said. You wanna be around the water and see if souls. Well, I was wrong about you. Never thought you'd end up. she might have been wordt door velen gezien als de mooiste song die ooit door Colin Ray is opgenomen.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 I like the preacher from the Church of Christ. Sorry that I cried when I I don't know why I held it all inside You must have thought I never even tried in één en dezelfde persoon. Overdag een operazangeres en in de avond een country queen. Ze was al eens in Europa en een van haar laatste songs is Black Country. Bonnie Montgomery. different kind of time. It was a man. across that big ocean you get to the Song Like a Rock met een klein country randje van Bob Seger. Straks in het tweede uur de cover. En dan wordt het country randje plots meters dik. Stood there boldly, sweating in the sun. Felt like a million. Felt like number one The height of summer I'd never felt that strong Like a rock I was 18 Didn't have a care Working for peanuts Not a dime to spare But I was leaning solid everywhere, like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right, like a rock. like a rock. I was strong as I could be, like a rock. Nothing ever got to me, like a rock. I was something to see, like a rock. And I stood arrow straight. and their schemes. I stood proud, I stood tall. 20 years now. Where'd they go? 20 years, I don't know. I sit and I wonder sometimes Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. Alleen al het noemen van de bandnaam Lonesome River Band... laat bij bluegrass-liefhebbers het hart sneller kloppen. De bandleden zijn al vaker gewisseld dan trainers in de eredivisie. De personeelswisselingen hebben geen veranderingen opgeleverd. De Lonesome River Band blijft de bluegrass trouw. Afkomstig van een nieuw album Turn on a Dime is Hurting with My Broken Heart... bruised and battered from the hardships of love. But still, it kept on beating just for you. Now that you're gone, we're barely getting through. At night, I pull your picture down and raise my glass up high. I keep toasting till I've gone too far. Spend some restless hours tossing in the dark spend all day dancing in the dark. in the dark. spend all day hurting with my broken heart. This old heart has seen its share of push and shove, bruised and battered from the hardships of love. Still, it kept on beating just for you. Now that you're gone Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Met de komst van René Inemee in 1973 veranderde de stijl van de Walkers in de richting country. De groep bleef echter succesvol. In 1980 veranderde de Walkers de naam in The Press... Rumor at the Honky Tonk stamt nog uit de succesvolle periode van de Walkers. Rauw van buiten, fluweel van binnen, maar bovenal uitzonderlijk divers. Free, zoals in Rotterdam liefkozend wordt genoemd, blijkt van vele markten thuis. En het past daar, want de ruw geslepen stem, waar verdriet en levenslust elkaar afwisselen... in combinatie met indringende gitaarakkoorden, frivole klanken en een melancholische viool en tevens onderwerp is van typische Texas homeport sounds nemen je mee naar de steppen van je ziel. Frederik Spicht met de titelsong van haar nieuwe album, The Madison Show. Het blokje Nederlandse country wordt afgesloten door de best geklede man van Nederland, Danny Vera, met Jack and Me. de Haan. Why should I live with tenderness if I can't live in loneliness without anyone? I'm just having fun in night I stumble home No girls around, just me alone I can't find my keys Oh, lonely me The door is jammed and I'm too weak I think I'll sleep outside tonight I'll never drink again, not in this life Well, the last time that I used that line I felt like shit cause Jack and wine don't mix so good that's a week ago something died in my mouth. It hopped right in and never came out. What a bad pickup line. It's probably mine. Cause this is my month of Jack and me. This is how I wanna be. This is my month of Jack and me. Pour me another one, mercy. My stomach burns and turns once more. I'm tasting what I ate before. Slept on the shower floor. Now my back is sore. And why is it when I close my eyes, everything is spinning and just feels like a carousel? A brand new hell. It's 5 p.m. and something's wrong. The bed I'm in is not my own. And where my pants had better go. This is my month of Jack and me. This is how I want to be. This is my month of Jack and me. Pour me another one, mercy. American Middle Class valt op door lekker in het gehoor leggende rootsongs die meerdere uithoeken van de Americana verkennen. Angelina Presley heeft een voorkeur voor donkere songs met invloeden uit de folk, country en blues en kiest hierbij afwisselend voor akoestische songs en songs waarin de elektrische gitaren voorzichtig mogen ronken. Mark D. Sanders' stem horen we naast die van Angelina in Dry Country Blues. Het leven in de zuidelijke staten staat ook bij Dry Country Blues op de voorgrond. De verbolgen song schetst een grauw beeld van werkloosheid, verveling, drugsgebruik en het illegaal verkrijgen van alcohol. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. traffic light in front of the high school. Kids in the parking lot fixing to lie to an old worn out deputy don't even carry a gun. There's a car full klaar voor de waarheid? Are you ready for the truth? van de Noorse zanger G. Thomas. De waarheid is dat het eerste uur erop zit. Tot zometeen bij het tweede uur. I've been thinking about you listen if you can. Before a judge and jury, I wanna make a stand. I was a fool to leave you broken hearted. Will regret it till the day I die. Still have memories of the day we parted. Now you come to ask me why. Are you ready for the truth? Now in my you come to see me cry in my hour of need?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 In cafés in het hele land wordt jaarlijks voor miljoenen euro's illegaal gegokt op sportwedstrijden. De kansspelautoriteit voerde vorig jaar 25 controles uit in verschillende gemeenten. In 23 gevallen werden verboden gokzuilen aangetroffen. De automaten leveren de eigenaar veel geld op. Het gaat om tienduizenden euro's per maand. De toezichthouder zegt te weinig controleurs te hebben en vindt dat gemeenten de horeca beter moeten controleren. Het CBR kan morgen weer theorie-examens afnemen. Vandaag en gisteren gingen de examens Nieuwe Stijl niet door... vanwege een hardnekkige ICT-storing. Die storing is verholpen. De ongeveer 14